Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De Belgische premier en de president van Zwitserland hebben bloemen gelegd op de plaats van het busongeluk waarbij 28 doden vielen. In de tunnel stonden ze stil bij de muur waar de bus tegenaan was gereden.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 Verder willen de organisaties dat de accijnsen vanaf 2014 worden aangepast aan de inflatie. De Nederlandse ambassade in Syrië wordt gesloten. Minister Rosentaal van Buitenlandse Zaken doet dat uit veiligheidsoverwegingen en uit protest tegen het geweld van het regime van president Assad. Een aantal andere westerse landen hebben hun ambassade eerder al gesloten. Grote bedrijven willen dat er snel een CAO komt in de schoonmaakbranche. In een brief roepen bedrijven als Schiphol, NS en KPN de bonden op om op korte termijn een CAO af te sluiten. Ze stellen voor een bemiddelaar in te schakelen als er deze week geen akkoord ligt. De schoonmaakstaking voor meer geld en respect duurt nu 10 weken. Real Madrid en Chelsea hebben zich geplaatst bij de beste acht in de Champions League. De Spaanse koploper versloeg thuis CSKA Moskou met 4-1. De eerste wedstrijd was geëindigd in 1-1. En Chelsea bereikte ten koste van Napoli de kwartfinales. Na de 3-1 nederlaag in de uitwedstrijd wonnen de Engelsen in eigen huis met 4-1.